Mark Hokken met het NOS-journaal. Ben Carson stapt uit de race voor de republikeinse nominatie. De zwarte politicus zegt dat hij geen toekomst ziet voor zijn ambities om president van de Verenigde Staten te worden. Carson wist gisteren op Super Tuesday in geen enkele staat te winnen. Bij de republikeinen is Donald Trump tot nu toe de grote winnaar. Zijn belangrijkste concurrenten zijn Ted Cruz en Marco Rubio. De Turkse justitie is sinds het aantreden van president Erdogan bijna 2000 rechtszaken begonnen wegens belediging van de president. Het beledigen van de president is strafbaar in Turkije, maar in het verleden werd er zelden vervolging voor ingesteld. Critici van Erdogan zeggen dat hij de wet misbruikt om kritiek de kop in te drukken. Het Spaanse parlement heeft zoals verwacht in een eerste stemming tegen de verkiezing van de socialist Pedro Sanchez als premier gestemd. Vrijdag komt er een tweede en beslissende stemming. Als Sanchez ook dan geen meerderheid haalt, lijken nieuwe verkiezingen in Spanje onvermijdelijk. De VN-veiligheidsraad heeft de strengste sancties in 20 jaar afgekondigd tegen Noord-Korea. De strafmaatregelen houden in dat alle goederen die Noord-Korea in of uitvoert zullen worden gecontroleerd. Zo mogen landen geen kolen, ijzer en ijzererts naar Noord-Korea brengen, omdat die gebruikt kunnen worden voor het nucleaire of raketprogramma. De sancties zijn een antwoord op een recente test met een waterstofbom en een raketlancering door Noord-Korea. De Nederlandse teamsprinters zijn er bij het WK baanwielrennen niet in geslaagd goud te veroveren. In de finale was Nieuw-Zeeland net te snel. Nederland lag na twee ronden nog voor, maar in de laatste ronde werd die voorsprong uit handen gegeven. Het weer, lokaal zijn er nog felle buien met kans op onweer en hagel. Vannacht in het zuiden en oosten mogelijk sneeuw. De temperaturen liggen rond het vriespunt. Morgen wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger en op diverse plaatsen is er dan ruimte voor de zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Aan zee gaat het stevig waaien. Dit was het... Woensdagavond, tussen 10 uur en middernacht, presenteert Charlotte Duif tussen app en vloed. welkom luisteraars bij weer twee uur tussen App en Vloed. We gaan er weer eh, een heerlijk programma van maken met heerlijke muziek. een klein beetje triest uit buiten. Dat ik hierheen reed. Zo langs Kraantje Lek en toen de Zandvoortsalaan. En nou, alles donker en somber en natte sneeuw. En, eh, nou, niet lekker, nee. En dan eh, je te bedenken dat over een paar maanden... we alweer uh, de lente tegemoet gaan. En dat wordt het weer steeds lichter. En dan wordt het ook steeds aangenamer om deze kant op te rijden. We beginnen vanavond met uh, eh, 10cc. Nou, u herkent het natuurlijk. I'm not in love. silly thing. Not In Love. Heerlijke muziek om zo eh, de woensdagavond mee te beginnen. Dit is ABBA, want die hebben ook een aantal hele mooie ballads opgenomen. Waaronder My Love, My Life. van om altijd maar alleen te zijn. Tired of be alone. zat om alleen te zijn. Nou, dat hoef je hier in eh, Zandvoort zeker niet te zijn. De omgeving ook niet. En als je op internet meeluistert, uh, www.zfm live.nl. Dan kan je het overal ter wereld eh, horen... wat er vanavond allemaal voorbij komt aan, eh, aan mooie muziek. Nothing Left to Lose. Dit is die Alan Parsons Project. Nothing's good that is bad. goes on and it drives you mad. Scornful thoughts that fly your way, you should turn away, cause there's nothing more to say. You gave the best you had to give, you only have one. say. You've got nothing left to lose. You've got nothing left to lose. Oh, you've got nothing left to lose. Who wanna be standing in your shoes? You read the book, you turn the page, you change your life. Project. We gaan verder met uh, Alison Krauss. When You Say Nothing At All. Dat kennen we ook eh, van Garth Brooks, onder andere. Maar dit is een hele mooie uitvoering. It's You can light up say nothing at all. Art Garfunkel die mag bij mij ook nooit ontbreken. Since I don't have you. I Don't Have You, Art Garfunkel. En eh, ook Callum Blunson heeft het opgenomen, nog een aantal andere lieden. Dit is de groep Berlin. Take my breath away. Terwijl eh, je verstokt mijn adem. Eh, ook aangeschoven in de studio... mijn eh, goede vriend Onno Hulshoff, die de weergoden ook heeft getrotseerd... <laughs> door sneeuwstormen deze kant op is gekomen. Nou, sneeuwstormen, nou moet je <laughs> ook niet gaan overdrijven, duif. Godsamme, je had er nog wel doorheen kunnen vliegen. Ja, oh, is, is dat zo? <laughs> dat zo nee, nee, nee, nee. Het was juist, denk ik, wel eens een beetje opgehouden... Het, eh, het miesde er een beetje nog toen ik naar de auto liep, maar toen hield het op. Maar ik kwam bij de auto aan en ik zag het al op de auto die naast me stond. Ja. Ik denk, hey, wat, ik denk, wat zie ik nou aan de onderkant van dat raam eh, van zo'n voorruit eh, leggen? Ja. Ik, ik de eh, sneeuw, een beetje natte sneeuw. ja, nou ja, ik hoorde op de radio in het oosten van het land, en het noorden en zo, daar, daar blijft het een beetje liggen ook en zo. Dus ja, ja. Daar hebben ze nog een klein beetje winter, dat hebben we hier nog niet echt nee, gehad in het nee, westen. Nee, nee, hier is het altijd wat een stukje minder. Mm, ik weet me wel nog heel goed te herinneren dat als ik naar mijn werk toe ging in Huizen, bij Blarikum. Ja. Dan was hier bijvoorbeeld al de sneeuw helemaal weg. Ja. En dan kwam ik daar aanrijden, was ik de snelweg af. En reed echt zo eh, de, de weg daarop eh, richting Huizen. En dan was het echt nog helemaal wit gewoon. Op de takken, de bomen was allemaal gewoon nog ja. wit. Terwijl het eh, ja, is al... kom je nog meer van de zee af en dan... Ja, ja. dan scheelt het toch. Zo gaat dat. Nou, yes. it, don't matter to me. Nee, ook niet. It don't <laughs> matter to me. need some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find. Time to go to find. it don't matter to me if you take up with someone who's better than me.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 En ik weet niet of jullie nog kent. in ieder geval was hij gek op honing. Maar dit, in dit geval is het honey. En daar bedoelt hij dan zijn liefje mee natuurlijk. See the tree, how big it's grown.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 And a small cloud passes here, flies down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown. See the Tree, How Big It's Grown. Ja, dat uh, zijn zo van die herinneringen. Een beetje sentimenteel liedje hoor, nou, dit hè? Ja, ja, ja. heel zielig en dergelijke. Ja, en, eh, en, eh, eh, wij dachten allebei Bobby Goldsboro, maar het is Bobby Russell. Ja, jij zei al die naam. Ik denk, en ik hoor het zo beginnen. En ik had het nog niet eens echt goed geluisterd naar die stem. Mhm. En eh, toen dacht ik, oh, je zegt volgens mij eh, zit je weer eh, zonder je brilletje te kijken. Je zegt het weer verkeerd hoor. <laughs> nee, maar, was, toen ik Goldsboro, maar ja, ik zag net op de lijst ook op Bobby de Russell. Bobby ja. ja. ja, Hey, jij hebt onder andere meegenomen van Adele natuurlijk, To Make You Feel My Love. Maar dit is een bijzondere uitvoering, hè? Ja, dit is een uitvoering die ze heeft gedaan in de show van Paul de Leeuw. En dat is dus eh, gedeeltelijk dus, eh, de, haar tekst in het Engels... en uh, Paul de Leeuw natuurlijk met de tekst in het Nederlands. Dat is wel een goudhaantje, want hij heeft, later, laatst heeft hij er ook al geïnterviewd, hè? Ja, klopt. In Engeland ja. toen... ik weet niet meer waar, dat precies voor was. Was dat voor de nou, weet ik album of zo? Of zo? Ja, ja, zou best kunnen. Hij heeft ze niet opgetreden daar in die Carnegie Hall of zo? Dat zou, ja, dat zou wel kunnen, ja. ja. in ieder geval eh, eh, kent hij haar natuurlijk goed. Want ja, ze, is bij hem in de show geweest. En het was een prille begin van haar carrière. Toen ze net de hit... Uh, To Make You Feel My Love had. En wat dat betreft... ja, draait die seconde altijd het leuk... ja, en heb al meerdere artiesten, leuke artiesten en dergelijke... Die, waar hij dus ook een nummer mee zingt. Ja. Hun hit, zeg maar. En dan ook een deel in het in Nederlands. Ja. We gaan er even naar luisteren. Jij hebt het meegenomen. Nou, Paul de Leeuw samen met Adele, To Make You Feel My Love. kan liefde zijn. met liefde samen gaan. Oh. van levenslange duur. Soms als een waakvlam, soms een laaiend vuur. Ik zal je verwarmen tot het laatste uur. Zo puur kan liefde zijn. ik heel even jouw kompas. Mm. I could make you happy, make your dreams come true. zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi, now you close your eyes. Mijn handen strelen zacht je blote huid. de show van Paul de Leeuw natuurlijk Adele samen met haar... Eh, eh, met, eh, sorry, Adele samen met, haar. Ja, kan het dus wel zeggen, haar. <laughs> het is ook een beetje een haar, die Paul de Leeuw. Samen met hem moet ik natuurlijk zeggen, Paul de Leeuw en, uh, en Adele. heb jij enig idee wie de Nederlandse tekst heeft gemaakt van Paul de Leeuw? Geen idee, misschien Paul zelf wel. Dat vertellen de boeken niet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb het ook niet opgezocht. Oké. <laughs> <laughs> maar, en dat is alweer een tijdje geleden, een paar jaar geleden alweer dit ja. ja. Eh, we gaan een eh, nummer draaien van Bonnie Raitt. En dat heet Have a Heart. Wait, Have a Heart. Orno, je hebt ons nog wat te melden als het gaat om het weer, hè? Ja, nou ja, omdat we het er net eh, toch eh, over hadden. En eh, ik zag net al op Facebook een berichtje voorbij komen. Dat, een berichtje van RTV Noord-Holland. Ja. Dat het dus in de kop van Noord-Holland en dergelijke toch aardiger werd sneeuwt. Oh. En het KNMI heeft eh, code geel eh, zelfs eh, afgegeven. Oh. Dus iedereen, ze verwachten dat het nog wel voorlopig zal aanhouden. aanhouden. En er was natuurlijk nog niet gestrooid. gestrooid. Nee. Hey, maar dus- de kop van Noord-Holland. beetje de kop van, ja, zelfs in ja, Volendam en dergelijke. Oh, ja? Dus, wat sneeuw gevallen. dat was al, zij is ook voorspeld. Een beetje hadden die weerman man ja. Volendam had het voorspeld. Dus ehm, ja, het is eh, even oppassen eh, geblazen als je nog eh, de weg op moet en... Noord-Holland de Noord in moet. Nou, hier is het volgens mij dood. Hier? Ja, hier hebben we niks. Nee. Totaal niets. Nee, nee, nee, <laughs> nee. Dat is typisch, want Volendam is hier toch niet zo gek. Nee, nee zo Ongelooflijk, Nee. nou, als je mijn gedachten kon lezen, dan uh, <laughs> luister. Je trekt een koffie. If you could read my mind. En dan heb ik het natuurlijk over Jim Croce, die dat normaal had. nee, James Taylor. die dat normaal zingt. Maar dit is Black. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong. the chain. tempo-nummer te zijn. Het is, normaal is het een heel rustig liedje. Nou ja, laat nou maar lekker draaien, want het is, eh, dan worden de mensen een beetje wakker. Het is trouwens normaal eh, een liedje van Gordon Lightfoot. Dit. Gordon met zijn lichte voeten. <laughs> lezen. Dan zou je weten dat ik eraan zat te denken om eh, een achtergrondmuziekje te draaien... tot de klok van eh, ja, 11 uur, want het nieuws komt zo weer voorbij. Ik sluit dat dan meestal af met Heather. En Heather is een eh, instrumentaal nummer wat u nu hoort. Verzorgd door niemand minder dan de Carpenters. Ja, ja. dus alweer het eerste uur voorbij van Tussen App en Vloed. daar luistert u naar. Dit is eh, Radio Zandvoort, ZFM Zandvoort.